7 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In de Duitse stad München is een schietpartij geweest in een groot winkelcentrum. Er zouden meerdere slachtoffers zijn. Mensen zijn in paniek weggevlucht. De politie is massaal uitgerukt. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De Britse economie heeft een flinke klap gehad na de uitkomst van het Brexit-referendum. De economie staat op het laagste niveau sinds april 2009, meldt de BBC. Over de hele linie merken bedrijven dat het slechter gaat. Er zijn minder opdrachten, onder meer door het duurdere Britse pond... waardoor goederen in prijs zijn gestegen voor het buitenland. In de woning in Amsterdam waar een man met zijn zoontje van 11 maanden uit het raam is gesprongen... is een dode vrouw gevonden. Het is de moeder van de man en oma van het kind. Hoe ze is overleden is niet bekend. De man en de baby overleefden de val niet. De man was eerder door het lint gegaan toen zijn ex de baby kwam ophalen bij zijn oma. De moeder van het kind vluchtte het huis uit en waarschuwde de politie. Even later sprong de man met het kind naar beneden. Vanwege explosiegevaar was de straat in Amsterdam-Zuid lange tijd afgezet. Ook werden omliggende woningen ontruimd. En de negentiende etappe van de Tour de France is een drama geworden voor de Nederlandse renners. Er waren veel valpartijen. Tom Dumoulin moest daardoor afstappen. Hij heeft een breukje in zijn pols. Of hij naar de Spelen in Rio kan, is nog niet duidelijk. Later vielen ook gele truitdrager Chris Froome en Bauke Mollema. Maar die konden wel verder. Mollema verspeelde door zijn valpartij zijn tweede plaats en staat nu tiende. Met meer dan drie minuten achterstand op gele truitdrager Froome. De etappe werd trouwens gewonnen door de Fransman Romain Bardet. Het weer in het binnenland kunnen vanavond en vannacht stevige buien vallen...